Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rutte had duidelijker moeten zijn, zegt hij zelf in het debat in de Tweede Kamer. Daar wordt gepraat over de corona-aanpak van het kabinet. Nee, eh, niet alles is goed gegaan. En ik wil een paar dingen benoemen die in ieder geval ik als lessen trek uit de afgelopen weken. Ik denk eh, dat als ik nu terugkijk op die afgelopen weken... Eh, dat ik in mijn communicatie simpelweg te veel nadruk heb gelegd op die eigen verantwoordelijkheid. En als je terugkijkt over de afgelopen twee maanden... dan moet je simpelweg vaststellen dat we uh, ik in ieder geval met de communicatie er onvoldoende in geslaagd ben. Die communicatie had wel effectiever gemoeten. Partijen in de oppositie vinden dat het kabinet veel meer had moeten doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Als je ziet wat de impact nu is voor al die mensen die hun inkomen aan gort zien gaan, die bedrijven die kapot gaan, die sectoren die stilstaan, dat is wel allemaal het gevolg hiervan. Voorzitter, wil de premier nu erkennen dat hij te laat was en te licht met zijn reacties? De meeste maatregelen die het kabinet gisteren aankondigde gaan ongeveer nu in. In Parijs en acht andere grote Franse steden geldt vanaf dit weekend een avondklok. Inwoners van die steden mogen tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends niet meer de straat op. Het aantal coronapatiënten in het land loopt flink op. In de ziekenhuizen liggen voor het eerst sinds juni weer bijna 10.000 mensen met het virus. Op Schiphol is een man van 20 opgepakt. De politie vond dat hij zich vreemd gedroeg en besloot hem te fouilleren. De man bleek een groot mes bij zich te dragen. Hij zei zelf dat hij lid is van een drillrapgroep. Waar veel sportclubs zuchten onder de coronamaatregelen, profiteren de tennisclubs er juist van. Voor het eerst in 10 jaar stijgt het aantal leden van de tennisbond en flink ook, merken ze ook bij deze sportclub in Zuid-Laren in Drenthe. Je ziet veel volleyballers en voetballers die goed kunnen tennissen. En dat is wel grappig, die eh, mengen zich gauw tussen eh, de bestaande leden. Jeremy is één van die gevallen. Hij omarmde het tennisracket ook omdat hij zijn eigen sport door corona niet meer kon doen. Op een gegeven moment is het eh, april, alles gaat dicht en dan, ja, dan valt alles dicht. Hè. De sportschool sluit, de voetbalclub die sluit en dan, ja, dan, dan wil je toch wat doen. Ja, en dan is dit een optie dus superleuk.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 de tijd doet Dat wij doet, is bijna mijn zijn Als ik je laat zien, dat ik constant peace. Maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. Ik buffel, ik ren ik stiek. Tipsy, dus ik bel je aan, Annelena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Yeah. Dus Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we leven nog grap is. Ik ben trouwens het probleem, forever duurt niet, lang is niet de zin weet ook dat ik meer verdien. Er is een tijd van komen, now I gotta leave, yeah.